Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamerverkiezingen komen in zicht en dus is namens de NOS onderzocht wat kiezers belangrijke onderwerpen vinden. De meeste Nederlanders vinden wonen belangrijk, zegt deze onderzoeker. Ehm, ja, wonen is een eh, belangrijk thema, ongeveer voor 40% grote rol in de stemkeuze. Het aandeel is hoger onder jongeren, die natuurlijk een iets lastige positie op de woningmarkt hebben momenteel. Ook zijn gezondheidszorg, immigratie en de betrouwbaarheid van de overheid voor veel mensen belangrijk om in het achterhoofd te houden bij het kiezen. Het thema klimaat zorgt voor flinke verschillen. Voor linkse kiezers is dat het thema. Bij rechtse stemmers vindt ongeveer 1 op de 10 dat belangrijk. het lijkt erop dat je vandaag gewoon de trein kunt pakken zonder gedoe. De NS verwacht dat alles volgens de dienstregeling rijdt. Gisteren ging dat minder soepel door de storm. Alleen tussen Weert en Roermond wordt nog de hele ochtend aan de bovenleiding gewerkt. Daar reed gisteren een trein tegen een omgevallen boom. Eindelijk weer een lichtpuntje voor Ajax. De Amsterdammers bungelden onderaan het eredivisielijstje tot gisteravond. Is dit hem dan voor Ajax? Ja, daar is hij. Steven Bergwijn. Hoekschop Berghuis. Akbom en nu is het wel raak. 2-0 de beslissing. De laatste keer dat Ajax een eredivisiewedstrijd won was 82 dagen geleden. Nu dus weer winst tegen Volendam. Ajax staat nu op plekje 15. En gisteravond moest ook NEC weer het veld op. Voor het eerst in spits Bas Dost bij een vorige wedstrijd in elkaar zakte. In de twaalfde minuut, Dost speelt met nummer 12, was er een mooi eerbetoon voor hem. Zijn naam werd dus geschreeuwd door supporters van beide teams. Ook was er een gigantisch spandoek te zien. Het gaat trouwens redelijk met Dost. Gisteren bleek dat hij in elkaar zakte door een ontstoken hartspier. De komende tijd doet hij rustig aan. Zijn teamgenoten deden dat zeker niet. Het bekerpotje werd 5-3 tegen Roda. En het weer nog. Tover je regenpak en paraplu maar weer tevoorschijn. Vanochtend veel wind, wolken en buien. Smiddags dan is het wel wat vaker droog. En soms zijn er zelfs wat opklaringen.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 What you see, bro? be a billionaire so fucking bad. <laughs> ZFM voor Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn gisteren zeker 23 doden gevallen op vier locaties van UNRWA, de VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen. Dat meldt de VN. Sinds het begin van de oorlog zijn in Gaza 72 UNRWA-medewerkers omgekomen. De Amerikaanse minister Blinken komt voor de derde keer in een maand tijd naar Israël. Hij gaat waarschijnlijk pleiten voor een humanitaire gevechtspauze. De familie van de Iraanse activiste en Nobelprijswinnaar Narges Mohammadi vreest voor haar leven in de gevangenis. Ze moet naar het ziekenhuis voor een hart- en longscan, maar daarvoor moet ze verplicht een hoofddoek dragen en dat weigert ze. Het weer, vanochtend veel regen, vanmiddag in het binnenland wat vaker droog en het wordt zo'n 11 graden.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 See, I deceive you with my intergalactic ether. I sing just like Aretha, so respect me like I'm Caesar. I kick it like Adidas, blowing sticky like adhesive. Be cautious, cause what I be on to leave you with amnesia.